Kasper Meijer met het NOS-journaal. De VS heeft naar eigen zeggen zeer geloofwaardige berichten gezien... van opzettelijke aanvallen door het Russische leger op burgers in Oekraïne. Minister Blinken van Buitenlandse Zaken zegt dat de berichten worden gedocumenteerd... zodat onderzocht kan worden of er oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Volgens de Oekraïense ambassadeur in Washington is daar geen twijfel over mogelijk. Hij roept president Biden op om strengere sancties in te stellen tegen Rusland... en meer wapens te leveren aan Oekraïne. De Oekraïense premier heeft aan het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank gevraagd om Rusland en Belarus als lid te schorsen. Hij roept daarbij de hulp in van onder meer de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk. Volgens de premier kunnen de landen geschorst worden omdat ze niet voldoen aan hun verplichting om te zorgen voor economische stabiliteit. Ook de paus heeft gezegd dat de Russen niet bezig zijn met een militaire operatie, zoals ze het zelf noemen, maar een oorlog. Dat zei hij in zijn wekelijkse dienst op het Sint-Pietersplein in Rome. De paus zei verder dat in Oekraïne rivieren van tranen en bloed stromen. Na de schietpartij afgelopen nacht in Vinkenveen zijn zes mensen aangehouden, meldt de politie. Een aantal verdachten is gewond. Van een van hen is de toestand zorgelijk. De schietpartij was op het parkeerterrein van een club langs de A2. Op beelden is te zien dat mensen elkaar tussen de auto's onder vuur nemen. Over de aanleiding is nog niets bekend. In de buurt van Zeerijp is een aardbeving geweest. Die had een kracht van 2,1 en vond plaats op 3 kilometer diepte. Het is nog niet bekend of er schade is plaats in het Groningse gaswinningsgebied werd vorig jaar ook al getroffen door een aantal aardbevingen. De bevingen zijn het gevolg van de jarenlange gaswinning in het gebied, zegt het staatstoezicht op de mijnen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden tot in de ochtend kans op mist. Het kan 1 tot 5 graden gaan vriezen. Morgen opnieuw veel zon bij 7 à 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn ook alweer mensen die vertrekken van het strand vanuit eh, eh, Zandvoort. Op de N201 is dat te merken vanuit Zandvoort naar Hoofddorp bij Bentveld.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 Elke stem telt. Zandvoortkiest.nl A lazy rain am The skies refuse to cry Nation takes its piece of your supply. The night is dressed like noon. A sailor spoke too soon. And China's on the dark side of The Secret Life of Blue A personality I never knew Get it on My great with a tongue The archers on the run And no one stands alone on a censorship Riding on a hitless horse to make the trip seems like I got it all But I'm just someone lost in New York Even though it's a quarter to Baby, I'm out of my head.